Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. De politie in Rotterdam heeft een wereldwijde cryptofraude ontdekt. Samen met een bedrijf dat online transacties onderzoekt. De daders probeerden het vertrouwen van slachtoffers te winnen, onder meer via datingsites. En overtuigden ze in crypto te investeren. Alleen stuurden ze ook een verstopt documentje mee... waarmee het slachtoffer toestemming gaf aan criminelen om de cryptorekening te beheren. Dat zegt de politie. Ja, en dan op het moment dat, eh, dat je overtuigd wordt om de rest van je spaargeld daarin te zetten... dan, eh, dan wordt opeens de knop omgezet. Dan eh, wordt dat goedkeuringsdocumentje opeens eh, eh, heel erg kwalijk, want dan neemt die oplichter jouw rekening over. Die stort al het geld naar zichzelf toe en die verbreekt vervolgens elke, elke vorm van ander contact met je. Er waren ook 186 Nederlandse slachtoffers. Ze raakten gemiddeld duizenden euro's kwijt. Maar door het ingrijpen van de Rotterdamse politie is er ook een grote diefstal voorkomen. Eén slachtoffer had anders 65.000 euro uit zijn crypto-wallet verloren. In Afrika zijn er minder nieuwe mensen met de ziekte AIDS... vergeleken met de rest van de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse AIDS-update. Vroeger was de ziekte vooral in Afrika een probleem... maar nu zijn de nieuwe gevallen dus gedaald. Deze viroloog weet waardoor het komt. Doordat we nu eindelijk overal ter wereld beschikbaar hebben... over dezelfde krachtige medicijnen... waar het virus gewoon niet makkelijk aan kan ontsnappen... En dat heeft echt veel effect. Ook krijgen risicogroepen in Afrika nu medicijnen om te voorkomen dat ze de ziekte krijgen. In Helmond moet je nog steeds oppassen voor een loslopende serval. Een soort wilde kat. Het dier ontsnapte afgelopen vrijdag. En er zijn de laatste dagen meer servals ontsnapt. Daar kijken ze bij Stichting AAP, dat ze opvangt, niet van op. dat heeft puur met ons eigen gedrag te maken. Het wordt warm, het is, eh, het, is, het is buiten warm. En wat doe je dan? Dan zet je het raam op een kier. En ehm, ook als je, dat, als je een bovenlicht op een kier zet... we hebben net even gezien hoe makkelijk zo'n dier... in stilstand van 0 naar 1,50 meter springt. Ehm, dat doen ze ook naar 2,50 meter. Dus dat betekent dat geen raam is hoog genoeg of ze ontsnappen erdoor. En je hebt ook maar een kiertje van, van 6, 7 centimeter nodig of ze gaan er doorheen. Sinds deze maand is het verboden om een serval als huisdier te hebben. Maar mensen die er al eentje hebben mogen ze houden. Het weer, veel wolken met af en toe de zon. Ook heb je kans op een bui met lokaal zelfs onweer, hagel of veel regen. In de middag wordt het vanuit het westen droog met zo'n 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A10, Watergaasmeer Koenplein. Tussen knoop het Watergaasmeer en Amsterdam Slotenvaart 20 minuten vertraging in 9 kilometer file door de werkzaamheden op de A10 Ring Oost. Op de N9 Alkmaar Den Helder wordt weer gewerkt.